uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De coalitie is eruit. De partijen weten wie de nieuwe ministers en staatssecretaris van het kabinet worden. Wie precies de kandidaten zijn voor al die banen weten we nog niet. Er zijn ook nog geen namen bekendgemaakt. Wat we wel weten is dat er naast premier Schoof in totaal 15 ministers komen. Dat zegt verslaggever Ewout Kiviet. Het zijn er vijf van de PVV, vier van de VVD en vier van NSC en twee van BBB. En het is de bedoeling dat eh, morgen de echte postverdeling helemaal duidelijk eh, wordt en bekend wordt gemaakt. En vrijdag dan de namen die erbij horen. Ja, en tot die tijd eh, wil Wilders in ieder geval nog niet zoveel zeggen. Toch gaan er wel al wat namen rond. BWB-Kamerlid Mona Keizer heeft zelf al bekendgemaakt dat ze kandidaat-minister is. Voor de kust van Jemen is een schip met migranten gezonken. Zeker 49 mensen zijn omgekomen. Tot nu toe zijn ruim 70 mensen gered. Naar de overige 140 mensen wordt nog gezocht. Aan boord waren vooral Somaliërs en Ethiopiërs. Het OM heeft opnieuw een deal gesloten met een kroongetuige. Een man die eerder 15 jaar celstraf kreeg voor een moord... gaat getuigen in meerdere zaken. Dat zijn eigenlijk drie liquidaties, waarvan één... Eh, voorbereidingshandelingen op een liquidatie en twee voltooide liquidaties. En ook een zaak van een beschieting op een nachtclub in Amsterdam. En daarbij zijn ook verklaringen afgelegd over andere geweldsincidenten. In ruil voor de info krijgt de kroongetuige een lagere straf vijf dagen in de week, acht uur per dag werken en niets of nauwelijks betaald krijgen. Het overkomt een hoop stagiairs. Bedrijven zijn niet verplicht om een stagevergoeding te betalen. En dat moet anders, vindt ook deze student. Ik moet ook gewoon mijn lunch ten betalen. en als ik dan zo, dat is 1,50 per uur zoiets. Ja, daar kan ik helemaal niks van kopen. Dus eh, ja, ik krijg nu wel mijn OV vergoed. Maar eigenlijk is het alsnog veel te weinig. Je werkt gewoon 9 tot 5. En als je echt goed je best doet, ja, dan ben je tenslotte gewoon een echte werknemer. Ja, nou, veel studenten draaien volledig mee in een bedrijf. Ze moeten dan ook eh, op die manier beloond worden, zegt deze docent van het ROC in Amsterdam. Ze werken eigenlijk volwaardig mee in een, eh, in een volwassen organisatie. Ze doen werkzaamheden eh, die eigenlijk de rest van het bedrijf ook van ze verwacht en ook doet. En daarmee zijn ze eigenlijk gewoon volwaardig werknemer en hebben ze recht op een vergoeding. Een petitie voor een verplichte stagevergoeding met 25.000 handtekeningen is vandaag ingeleverd bij de Tweede Kamer. Het weer vanavond vooral in het noorden nog kans op regen. Morgen iets meer kans op buien bij opnieuw 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij bij de ANWB. In Noord-Holland staat een eh, dozijn files. Eh, de meeste files leveren maar 5 minuten vertraging op.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 Yeah. Enough is enough. No more walking around with my head down. de hoofdpunten van het NOS-journaal. De pleegouders uit Vlaardingen blijven nog zeker 90 dagen langer vastzitten. De twee worden verdacht van het mishandelen van hun pleegdochter... die zwaar gewond werd opgenomen in het ziekenhuis. De bestelling van vier nieuwe onderzeeërs in Frankrijk wordt niet uitgesteld. De SGP wilde wachten tot er een nieuw kabinet is... maar de meerderheid van de Tweede Kamer wil doorgaan. Vertraging zou het voortbestaan van de onderzeebootdienst op het spel zetten. En in Wolvega in Friesland woeden meerdere branden tegelijk. Sommige panden die in brand staan liggen anderhalve kilometer uit elkaar. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de branden. Het weer, vanavond vooral in het noordwesten nog buien.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 But in return, all you could say Was, hi George, meet my fiance." Gun, guns, having some fun Crazy ladies, keep them on the run Wise guys realize there's danger in emotional ties See single and free No fears, no tears, what I want to be One.